het ongeluk wordt gewerkt aan de weg en daardoor is die situatie iets anders. En de nieuwe aankoop van Feyenoord, Raheem Sterling, heeft zijn debuut gemaakt in de Kuip. De Brit kwam er in de tweede helft in als invaller. Feyenoord speelde tegen Telstar en won met 2-1. Het enige smetje was dat Telstar als eerste scoorde en Feyenoord dus weer in de achtervolging moest. Het weer nu van Weer Online. De wind gaat de komende uren liggen en het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselvallig met regen en zon en maximaal 13 graden. En later deze week nog hogere temperaturen. Mark, dankjewel. Q-verkeer door Flitsmeister. Er zijn geen vertragingen gemeld. Wel nog een ongeluk op de A58. Bergen op Zoom richting Breda. Er is een omleiding ingesteld bij Rosendaal. Moet je richting eh, Breda, volgt dan Rotterdam via de A17 en de A16. Eén flitser op de A27 richting Hilversum. Er staan ze te controleren bij Eemnes. Lijkt op bij hectometerpaal 101.7. Vincent Pronk. Binnen een paar minuutjes hoor je nieuwe muziek in Repeat of niet.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 And some. goodbye. Q Music. en Miles Away. Nou, we gaan wel wat miles away. We gaan even naar het zuiden. Repeat. Repeat. Of niet? Naar onze zuidenburen, naar de Belgen. Ja, op de winterspelen ging het België niet echt goed, hè? België is eh, onderaan geëindigd op de medaillespiegel... met slechts eh, één bronzen medaille. Hopelijk doen de Vlamingen het vanavond wat beter. Het is eh, ronde 2 in Repeat of Niet. Nieuwe muziek uit België. Ik heb het over Maxime. En Maxime ken je vast nog wel van deze? Wil dat je leeft. Ik wil dat je liegt maakte Maxime samen met Hanna mee. Nou, nu werkt hij opnieuw samen met een eh, Nederlandse zangeres. Het is geen Hanna mee, nee, het is nu aan Babette. En die zou je kunnen kennen van deze. Babette had ook een hit, 1 op een miljoen. En nu ga je die twee stemmen dus samen horen. Het zijn Maxime en Babette. Het nummer heet Hoe Dan Ook. En hoe dan ook, ik ben heel benieuwd naar je mening. Wat vind je hiervan? Geef je mening door in de app van Q-Music. Repeat. Repeat. Of niet. bent zoek ik elke avond de reden Om niet te slapen in dat grote bed alleen Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen Dat ik morgen weer dezelfde route neem ik op de bank beneden Maxime uit België en Babette uit Breda. Hoe dan ook in ronde 2 van Repeat of niet. Kimberly zegt, wat heeft Maxime een prachtige stem. En dat valt heel mooi samen met de stem van Babette. Een dikke repeat van mij. Thijs die zegt, ik vind er niet zoveel aan. Een nietje. Denise zegt, prachtig die twee stemmen bij elkaar. Weer een goede samenwerking tussen een Vlaamse en een Nederlandse artiest. Een dikke repeat. Daphne. Hey, speciaal wakker gebleven om even een dikke repeat te geven. Staat genoteerd. Fenna. Nee, een dikke niet. Echt een enorm saai nummer. kan er niks anders van maken. Oké, dat staat ook genoteerd. Fenna, dankjewel. Marion zegt nog zeker een repeat. Heel erg leuk liedje dit. Bas die zegt dan weer, nou, gauw vergeten dit liedje. Een nietje van mij. Repeat of niet? En even kijken, er komen nu nog wat binnen, dingen binnen. Natasja die stuurt repeat met wel acht uitroeptekens. Dat is duidelijk. Al met al, even kijken. Ah, een zesje voor nu over de streep. Door naar ronde 3.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 Nou ja, letterlijk een petitie. <laughs> Ehm, deze is gemaakt door ene Paul en Thomas. En hun petitie is om Davina Michelle naakt in de Playboy te krijgen. En je hoort het goed. Er zijn dus twee mannen die denken... wij willen Davina de Playboy in hebben. We gaan daar een eh, petitie voor starten. En ze hebben er echt werk van gemaakt. Ik zit even te kijken. Er is een heel verhaal bij geschreven... dat Davina ooit heeft aangegeven in een interview in 2019... dat ze geen nee zou zeggen tegen de Playboy. Ze zou het misschien ooit later wel een keer willen... Toen zei ze ook dit. Ik zeg, ik zeg nu nog niet, zeg maar. Maar ik zeg nooit nooit. Ik zou het heel stom vinden als ik zeg, nou, absoluut niet. En over drie jaar sta ik met mijn zet in eh, dus ik, ik, dat zou ik een beetje gek vinden. Maar ik, nou, ik zou best met mijn zouden willen staan, hoor. Maar dat zou dan nog een tijdje zijn. Ik heb dat nou echt nog niet, zeg maar. Ah, dit is vijf jaar geleden. Wie weet, ik zit even te kijken. De petitie is dus eh, volop, eh, volop in gang. Er zijn 12 handtekeningen gezet. <laughs> dat is niet veel.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 We could dance, we could dance all night. We could dance to the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, Oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. We could dance, we could dance all night. She said this life forever. One song here together, then let's play it on repeat. We could dance, we could dance all night. Miles Smith back you. Nice to meet you. Hey, acht maanden geleden stonden ze er voor het laatst. Toen lieten ze voor het laatst iets van zich horen. Dat was in juni vorig jaar. Toen gaven ze misschien wel het meest bijzondere concert ooit. In De Kuip. En nu acht maanden verder zijn ze terug met nieuwe muziek. De nieuwste van Direct hoor je zo direct. Mm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King. alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius radius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80 procent binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Vlinders in je buik? Het kan nog steeds. Ontdek het op secondlove.nl. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Deze is voor jou, supermoeder die race, rent, regelt, kids, deadlines en middagdipjes. Maar goed dat je een appel in je tas hebt. Uit Nederland. Kansi. Power to go. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar engie.nl en ontdek het gemak van Engie. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce, zorgeloos HR. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. UForce, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens! Het is nu al zomersale bij Toei. Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Boek je vakantie nog 7 dagen met zomersailkorting. Ga naar toei.nl, de TUI-app of naar je reisadviseur. TUI, live happy. Beste product van het jaar. En dat proef je. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hoi, ik ben Servaas, 31. Ondernemerschap is voor mij de ultieme vrijheid. Die vrijheid wil ik delen met iemand die ook gedreven is. Iemand met een eigen pad, maar die ruimte ziet om echt samen te zijn. Want liefde groeit het snelst als je elkaar inspireert. Denk jij dat wij zo'n team kunnen worden? Biskis. Daten met ondernemers. Eurojackpot is de loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Ja, die wil je niet missen. Speel iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl en maak kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+. Plus. Vincent Pronk. Lil Nas X komt eraan. En eerst Marshmallow en Jelly Roll.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 Ik was op een uh, plek niet ver van mijn huis. Ik kon er op de fiets naartoe. Was in juni afgelopen jaar, hartje zomer nog. Was bij eh, Direct live in de Kuip in Rotterdam. En de zon die scheen nog vol door het open dak van de kuit, Kuip. <laughs> Niet van de Kuit. Op mijn snoetje mooie avond. Ik ben eh, die avond serieus nog verbrand. Omdat ik eh, vol in die avondzon zat in de Kuip. En eh, ik had me niet ingesmeerd. Maar Direct stond daar toen in juni vorig jaar. Zette de boel op zijn kop. En sindsdien, sinds juni 2025, werd het even stil. Ze hebben even rustig aangedaan. Even een pauze genomen. Maar de jongens zijn terug. Ze hebben niet stilgezeten. Want ze hebben gewoon keihard gewerkt aan nieuwe muziek. Er is een nieuw liedje van Direct uitgebracht afgelopen vrijdag. Ja, ik ben echt fan van deze track. Ben benieuwd wat jij ervan vindt? Dit is hem, de nieuwste van Direct. Hartstikke nieuw. Dit is Won't Fall bij Q. There's a light in the sky that I know so well. Shadow me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is falling. streets call I get up and my feet feel light as if I remind myself all my own brothers are keeping me safe we felt the losses Music. Martin Garrix hoorde je. En Mad op de zondagavond, 22 februari. We vallen in een eh, zwart gat. zit erop. De Olympische Winterspelen in Milaan. En heel eerlijk, Jenning de Bo, Jens van het Woud... Xandra Velzenboer, Merel Konijn... Ja, dat waren namen waar ik tot eh, twee weken geleden nog nooit van had gehoord. Ik heb niet zoveel met sport, maar nu denk ik alleen maar... wat een helden. Het zijn de helden van de Olympische Winterspelen in Milaan geweest. Onder andere deze namen. Het waren twee fantastische weken, laten we eerlijk zijn. Ik zat echt als een fan voor de tv. Ik heb veel naar het schaatsen gekeken, short track. Sterker nog, tranen gehad bij Jutta Leerdam... die het eh, goud pakte op de 1000 meter. Vond ik echt mooi. Trotse ouders op de tribune. En een vriend die graag gefilmd wilde worden. <laughs> Eh, Nederland heeft het echt lekker gedaan, twee weken lang. Eh, in totaal hebben we tien keer goud gewonnen. Dat is een record. En eh, twee keer goud daarvan is gepakt door Xandra Velzenboer. Ik hoop dat Xandra nog een beetje plek heeft in de prijzenkast thuis... want ze had al een gouden plak gepakt bij de vorige Spelen. In totaal staat ze nu dus op drie keer goud. Ja, hoe voelt dat natuurlijk? ja, heel vet. Ja, ik heb er nu drie in totaal. <laughs> Dus uh, van oh met Beijing erbij. ja, dus dat is echt eh, waar je natuurlijk als je een sport begint... vanaf jongens van droomt. Ja, de spelers zitten erop, een strik erom. En eh, ja, derde plek op de medaillespiegel. Kunnen we toch zeggen, het was een geslaagde editie voor Nederland.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 Heel veel zin in. Het gaat om eh, Charlie Puth die je hoorde met Attention. Ja, hij komt naar Nederland dit jaar. In eh, juli dit jaar staat hij in eh, Rotterdam Ahoy bij het North Sea Jazz Festival. Echt groot festival altijd. Ehm, maar voor het zover is, voor het juli is, voor North Sea Jazz begint... gaat eerst deze man de boel even afbreken daar. Armin van Buren staat volgende week in Ahoy met A State of Trends, zijn 25-jarig jubileum.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 Moet goed komen, toch? En ook Samje komt eraan. Lieve Domien, we hebben twee weken samen radio gemaakt... maar vanaf morgen mag jij weer terug naar je eigen plekje. Ja, die ochtend was natuurlijk heerlijk. Ik vind het ook fijn dat ik morgen weer verdubbel je salaris mag spelen... en uiteraard dat Mattie weer lekker in de ochtend zit. Nou, en die heeft mijn partij verhalen van de Olympische Spelen. Ik kan niet wachten. Vanaf 6 uur s ochtends hoor je Mattie en Marieke. En vanaf 4 uur de Q-middagshow met Domien. q sounds better with you. Oh, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een studio vrijbewijs bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Hm? kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf. Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine. VGZ helpt de zorg vernieuwen. Zo kan je wachttijden voor zorg vergelijken in de VGZ-app en zien waar je sneller terecht kan. Vandaag de zorg vernieuwen voor morgen. Kijk op vgz.nl snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. Slash snelpakkers. Anders grijp je mis. Tijd voor een nieuw uitzicht met Karwei. Profiteer nu van wel 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Ontdek met Villa4You hoe